Because it is also our freedom and security, our values and our way of life which is at stake here. And therefore there can be no doubt that we, the Netherlands, remains committed to supporting Ukraine whatever it takes for as long as it takes. You have to win this. And I just reassured President Zelensky of this when we spoke. We support you in this fight. We stand with you. Rutte legde ook nog een krans bij een monument in Kiev. Volgende week is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Nederlandse banken zien dat er meer geld wordt overgemaakt naar Turkije sinds de aardbeving. Sinds vorige week hoef je geen transactiekosten meer te betalen als je iets wil overmaken naar een Turks rekeningnummer. Geld overmaken naar Syrië gaat een stuk lastiger. Banken durven dat niet aan vanwege de sancties tegen het regime daar. Alleen via sommige geldkantoren lukt het wel om geld naar Syrië te krijgen. Rappers Drake en 21 Savage hebben hun ruzie met Folk bijgelegd. Het moederbedrijf van dat modeblad klaagde de rappers vorig jaar aan vanwege een nepcover die ze hadden gemaakt. Om een nieuwe plaat te promoten deden ze dat. Het bedrijf wilde 4 miljoen euro zien van de rappers en nu zijn ze er samen uitgekomen. Het is niet bekend voor welk bedrag ze hebben geschikt in de rechtszaak. En goed nieuws voor deze zangeres. Helene Fischer. Met deze plaat Atemloos heeft ze de 100 miljoen views op YouTube aangetikt. Heeft ze wel 9 jaar over gedaan, want de plaat kwam in 2014 uit. De meeste views kwamen waarschijnlijk vanuit de apres-ski, want de plaat wordt vooral daar nog steeds helemaal grijs gedraaid. In Duitsland behoort Helene Fischer tot de grootste artiesten. Wereldwijd heeft ze zo'n 15 miljoen albums verkocht. Krijg je nog het weer. Vanmiddag bewolkt. Er trekken dan ook buien over en er staat een harde wind. Aan het eind van de middag klaart het op en het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte files in Noord-Holland, zoals op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Apkoude en Amsterdam Zuidoost. Hier 10 minuten op onthoud. De A10 Noord voor de Koentunnel richting Den Haag.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 Ik krijg mijn laadstekker niet los. Ja, ik moet naar mijn werk, maar mijn auto start niet meer. Wat je pech ook is, wat er ook gebeurt, de beste hulp is altijd dichtbij. Sluit nu Wegenwacht Nederland standaard af met 15% korting.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 have known the time to leave Close my eyes and imagine I was blind up and said too much Thoughts of us remained untouched Keep them safe locked inside but who's to blame? answer. My sign is vital. My hands are cold.